van 10 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Groep Militanten. Die schoten en gooiden cocktails. Eén agent en een militant kwamen om het leven. Twaalf mensen raakten gewond. Lokale media melden dat een aantal aanslagplegers zich heeft verschanst in een school. De situatie in Bangladesh is gespannen. Afgelopen weekend kwamen twintig mensen om bij een aanval op een restaurant in de hoofdstad Dhaka. De verantwoordelijkheid voor die aanslag werd opgeëist door IS. De Rabobank werkt alsnog mee aan de compensatieregeling voor MKB-bedrijven met rentederivaten. Daarvoor zet de bank een half miljard euro extra opzij. Dinsdag werd de regeling gepresenteerd. De voorstellen maken het voor klanten makkelijker om compensatie te krijgen. ING, ABN AMRO, SNS en Van Landschot lieten direct al weten akkoord te gaan. De Rabobank zei wat meer bedenktijd nodig te hebben. Van alle banken heeft Rabo de meeste derivaten verkocht. Rentederivaten zijn bedoeld om ondernemers te beschermen tegen een stijging van de rente. Maar de afgelopen jaren ging de rente juist omlaag, waardoor ondernemers met hoge kosten zaten. Zes gevangenen die vastzitten op de terreurafdeling van de gevangenis in Vught... klagen in een manifest over het strenge regime. Volgens advocaat Zebrechts vinden ze dat ze te veel gevisiteerd worden. Als ze bijvoorbeeld de gevangenis moeten verlaten om naar de rechtbank te gaan... moeten ze twee keer hun kleren uittrekken voor een controle. Daarnaast hangen er overal camera's met microfoons. Volgens Zebrechts wordt er met de gevangenisdirectie gesproken over het regime. Het weer vanuit het westen volgt bewolking, maar er is ook af en toe zon. blijft droog bij 20 tot 23 graden. Later vanavond en vannacht trekt een storing met wat regen over het noorden. Morgen wisselen bewolkt met wat regen, maar later op de dag ook af en toe zon. En het wordt opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Op de A1 e Amsterdam richting Apeldoorn staat bij Barneveld een 3 kilometer na een ongeluk. Ondanks dat de rijstoken weer vrij zijn, is de vertraging nog zo'n drie kwartier.